Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Terreurbeweging IS heeft in het noorden van Irak zeker 300 gevangen genomen Jezidis gedood. Dat meldt de BBC op basis van Iraakse bronnen. De moordpartij vond gisteren plaats in een gebied ten westen van de stad Mosul, een bolwerk van IS. De Iraakse vicepresident noemt de moordpartij afschuwelijk en barbaars. IS heeft vorig jaar duizenden Jezidis gevangen genomen. Ze vormen een Koerdische religieuze minderheid in Irak. IS beschouwt hen als duivelaanbidders. Koning Willem-Alexander wil vaker naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Het is niet de bedoeling om elke keer alle eilanden te bezoeken... maar Willem-Alexander gaf aan graag terug te keren voor specifieke evenementen. Hij is op dit moment samen met koningin Maxima op Aruba. Gisteren bezochten ze Seel Aruba en keken mee bij een aantal projecten van het Oranje Fonds. Daarvoor waren ze op Bonaire. De Nederlandse hulpverleners in Nepal komen weer terug. Nog deze avond vertrekt er een transportvliegtuig vanuit Nederland om het reddingsteam op te halen. Het vliegtuig neemt hulpgoederen mee voor verschillende hulporganisaties. Op de terugvlucht kunnen ook tientallen Nederlanders mee die nog in Nepal zijn en terug naar huis willen. Het Nederlandse team was een van de eerste teams in Nepal na de aardbeving. De leden van het team gaan eerst naar Cyprus. Woensdag komen ze dan aan op vliegbasis Eindhoven. De bewoners van de 24 huizen in Zevenaar... die vanmiddag hun woning moesten verlaten... na een vondst van vuurwerk en lichte explosieven... zijn inmiddels teruggekeerd. Er wordt nog wel onderzoek gedaan. De politie vond de explosieven eerder vandaag... toen zijn man aanhielde die verdacht werd van diefstal. Toen hij zich niet kon legitimeren... gingen de agenten naar zijn huis en ontdekten daar de explosieven. De 33-jarige man wordt in verband gebracht... met meerdere branden in de gemeente de afgelopen tijd. Het weer. In het zuiden valt later vanavond wat motregen. Morgenochtend valt er vooral in het zuiden en westen af en toe regen. De neerslag bereikt het noordoosten pas smiddags.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 oh, oh, oh. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I close my eyes and see. What the fuck? see wicked things. You never know what tomorrow brings. Who can say when fate will spin? We all create the state we're in. Get so late in the city of sin. Open my eyes and see crowds alive. Grasp so hard says I wanna survive. Born with the fire, yeah, born with the drive. Look straight up at the bright blue skies. Tell the truth, don't tell no lies. See the dream when I close my eyes. One two, one two, one two, one two, one two. All the old bullies. What the fuck? wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. See wicked things. See wicked things. I close my eyes and see wicked things. What the fuck? control. People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve.